Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De geldpot voor aardbevingshuizen in Groningen is al helemaal leeg. Gisteren konden mensen met schade 10.000 euro aanvragen om hun huis op te knappen of te versterken. Dat leidde tot lange rijen bij het aanvraagloket. Ik vind het eigenlijk heel erg belachelijk dat we op deze manier die 10.000 euro moeten binnenhalen. Ja. Die postcodes zijn bekend, iedereen vraagt het aan. En waarom eh, eh, sturen ze iedereen niet zo'n formulier, zodat ze dat rustig, eerlijk kunnen verdelen? Ook online liep het aanvragen niet echt soepel. Er lag 300 miljoen euro klaar voor de opknapklus maar er waren veel meer mensen die daar gebruik van wilden maken. En dus was de geldpot binnen een dag al leeg. gemeente Haarlem gaat kijken of het fietspad langs het water van de Leidse Vaart wel veilig genoeg is. Vorige maand werd Sam van 17, vorige week moet ik zeggen, in het water teruggevonden... nadat hij een aantal dagen werd vermist. Iemand uit Haarlem is een petitie gestart voor hekjes langs de vaart. Die is inmiddels meer dan 24.000 keer ondertekend. Noord-Korea heeft voor de tweede keer binnen een week een raket afgevuurd. Bij de vorige lancering zeiden ze dat het om een hypersonische raket ging... die 700 kilometer ver kon komen. Landen maken zich zorgen. De VS riep Noord-Korea gisteren nog op om te stoppen met de rakettesten. een bijzonder gezicht op het strand bij Bloemendaal. Het zand ligt vol met zeesterren... Deze mensen keken hun ogen uit bij een uitwaairondje. Eigenlijk heel zielig natuurlijk, maar het is wel echt, eh, ik vind het altijd een prachtig fenomeen. Het is eigenlijk een soort, een beetje magic eigenlijk. Zo mooi. En als je er al eentje tegen zou komen, zal het al heel bijzonder zijn. Maar het zijn er zoveel. Helemaal... Uh... Wowzers, gewoon super verwonderd hierover. Het komt wel vaker voor dat er zeesterren aan de Nederlandse kust aanspoelen. En volgens een bioloog kan het dit keer komen door stroming en harde storm. Of door een ziekte waar wereldwijd veel sterren last van hebben. Ze gaan dan dood en spoelen aan. Of dat in nou ook aan de hand is, moet nog worden onderzocht. Het weer kan hartstikke mistig zijn, dus pas op als je de weg op gaat. Straks trekt die mist weg. Dan gaat de zon flink schijnen bij gaat of drie. En vanmiddag kan het in het noorden en westen een beetje regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De drukte op de weg neemt af en momenteel staat er nog één file in de regio... Die staat op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever tussen Avenhoorn en Hoorn.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 Het leven is afgelopen maand opnieuw duurder geworden. De inflatie liep in december op tot 5,7 procent, meldt het CBS. Vooral eten en energie werden duurder. Over het hele jaar zijn de prijzen 2,7 procent hoger. Dat is de hoogste inflatie sinds 2003. In Veghel in Brabant zijn drie verdachten van een inbraak tegen een boom gebotst na een politieachtervolging. Ze zijn met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht drietal werd op heterdaad betrapt bij een auto-inbraak. In de Verenigde Staten zijn gisteren ruim 1,1 miljoen nieuwe coronagevallen gemeld. Dat is een record. Niet eerder werden er op één dag zoveel besmettingen geregistreerd. Het weer op veel plaatsen mist. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Later vandaag meer zon en maximaal 5 graden. Kindly whisper my name can try to sedate it, but that never You always tried your best Tell me what am I to do Maybe you should do it down low, taking it and slow.